binnengekomen dat de glazen breken tijdens het gebruik. Vijf mensen raakten daardoor gewond. Volgens IKEA kunnen ze sneller breken doordat het glas niet overal even dik is. Mensen die roentglaas hebben gekocht worden gevraagd die terug te brengen en krijgen hun geld terug.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 made me happy And I know it's all been said before I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want fame and I want sunshine I want all the things sent from the sky That put a smile upon my face and Make this world a better place When I'm feeling down I think simple to help me get by. Oh, power and religion are holding hands against reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy.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 Mensen die nog niet zijn gevlucht worden opgeroepen om alsnog te vertrekken. Een jongetje van acht is verdronken. Op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. Tot nu toe zijn zeker 30 mensen door de overstromingen in Australië omgekomen. In de Tweede Kamer neemt de irritatie toe over bonnenquota bij de politie. Er is afgesproken dat de quota worden afgeschaft, maar er zijn berichten dat sommige korpschefs nog steeds laten vastleggen hoeveel bonnen agent moet uitschrijven. SP-Kamerlid Van Raak zei op Radio 1 dat korpschefs die dat blijven doen moeten worden geschorst. In de Iraakse stad Tikrit zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 40 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens getuigen sloeg de zelfmoordenaar toe bij een rij van ongeveer 100 mensen die een baan wilden bij de politie van Tikrit. IKEA roept wereldwijd glazen terug van het type roent. Bij het concern zijn in totaal 12 klachten binnengekomen over glazen die breken tijdens het gebruik. Vijf mensen raakten daardoor gewond. Mensen die rondglazen hebben gekocht wordt gevraagd die terug te brengen. Ze krijgen hun geld terug. China heeft de afgelopen twee jaar meer